Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vicepresident Rodriguez is aangesteld als interimleider van Venezuela. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat zij het ambt van president op zich neemt. De defensieminister van Venezuela, Padrino, heeft op televisie zijn steun voor haar uitgesproken... en zegt dat het leger achter haar staat. Hij benadrukte dat de ontvoerde Maduro de enige legitieme president van het land blijft. En hij eiste dat de VS hem vrijlaat. Bij de Amerikaanse aanval is een groot deel van Maduro's lijfwachten gedood, zei Padrino. Hij noemde geen aantallen. Maduro en zijn vrouw werden meegenomen en zijn inmiddels in New York. Hij wordt daar aangeklaagd voor drugsmisdaden. Bij protesten in Iran zijn de afgelopen week zeker 16 doden gevallen. Dat zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties in het land. In Iran wordt al dagen geprotesteerd tegen de enorm stijgende kosten voor levensonderhoud... die mede het gevolg zijn van internationale sancties. Op meerdere plekken grepen de Iraanse ordendiensten in. Vanwege de sneeuw zijn veel mensen vandaag erop uitgetrokken. In veel natuurgebieden was het druk, zeker als daar heuvels zijn waar je van af kunt sleeën. In Noord-Brabant leidde dat tot problemen bij de Gulbergen bij Nune, het hoogste punt van de provincie. Daar wilden zoveel mensen sleeën dat er op de enige toegangsweg een verkeerschaos ontstond. De politie sloot de weg daarom af. treinreizigers moeten ook morgen nog rekening houden met vertraging en uitval van treinen. Door sneeuw en kou kunnen wissels bevriezen of blokkeren, zegt ProRail. De spoorbeheerder benadrukt alles te doen om de overlast te beperken. aangezien het winterweer nog enkele dagen lijkt aan te houden... kan het treinverkeer ook de rest van de week nog ontregeld zijn. Het weer dan. Vanavond blijven sneeuwbuien over het land trekken. Vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht vriest het overal. Op de koudste plekken wordt het min 6 graden. En ook morgen nog af en toe sneeuw.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I feel your broken heart. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel your hurting. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Still, you choose to play the part. If you let me be, you let me be. I'll be all you. feet still on the ledge I'm all out of breath, baby don't run me round and round Don't kiss me, no don't kiss me right now On your lips just leave it, if you don't mean it 106.9 FM. Bobby Womack's on the radio. Sing to me. If you think you're lonely now. Wait a minute, this is too deep. Too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break, and then I hear.